Mariette Krol met het NOS Journaal. De GGD Kennemerland, de KLM en Schiphol bieden excuses aan... voor de gebrekkige gang van zaken vorige week... rond het testen van reizigers van twee vluchten uit Zuid-Afrika. Het ging niet zo soepel... en het in quarantaine plaatsen van de passagiers had beter gekund, zegt de GGD. De dienst was, net als de KLM en Schiphol... niet voorbereid op het snel testen van ruim 600 mensen en het in quarantaine plaatsen van degenen die corona positief waren omdat er sprake was van een nieuwe coronavariant... kon de testlocatie op Schiphol niet worden gebruikt. Verschillende reizigers klaagden, maar de meeste waren coöperatief, zegt de GGD. KLM wil met gedupeerde klanten in gesprek, maar denkt niet aan een schadevergoeding. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een leerling op zijn middelbare school... zeker drie mensen doodgeschoten en zes anderen verwond... De jongen van 15 is door de politie gearresteerd. Hij had een semi-automatisch wapen bij zich met verschillende patroonhouders. De schietpartij was op een school in Oxford Township, zo'n 50 kilometer ten noorden van Detroit. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. En in het Pantheon in Parijs is op symbolische wijze Josephine Baker bijgezet. De Amerikaans-Franse entertainster, spion en burgerrechtenactivist is de eerste zwarte vrouw die die Franse eer kreeg. Luchtmachtofficieren droegen een kist over een rode loper het Pantheon in. Bekers resten lagen daar niet in. Op verzoek van haar familie blijven die begraven in Monaco. De Franse president Macron roemde Beker als oorlogsheld en verdediger van mensen. Beker speelde onder meer een actieve rol in het Franse verzet. Ze overleed in Parijs in 1975. Het weer... In de loop van de nacht vanuit het westen meer regen bij ongeveer 8 graden. De komende dag wisselvallig en veel wind, aan zee hard tot stormachtig. In het Waddengebied kans op zware windstoten. Met maximaal 10 graden blijft het zacht.